man, want dan krijg je alleen maar kant van. Hey, hey. Hey, Zeg, kom in de crew, je komt er niet mee klaar. Je moet niet blijven pikken, man. Twijfelaar, twijfelaar. Hey, hey. Je bent altijd druk, kijk van hier naar daar. Je weet niet wat je eerst moet doen. Hey, hey. Twijfelaar. Dat je huilen, dat is toch bekend. Je moet je eigen hand nemen, zoals je. Kom je in de koel, kom er niet mee klaar. Je moet niet blijven pieken, hey. Tijd verlaat. Hey, hey. Tijd verlaag. Neem eens het momentje, man, zelf kent. Beetje geven, een beetje nemen, dat is toch verkeerd. Je moet eigen nemen. Zoals je bent. Maar ah, dat is niks voor mij.